en een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken gaat maandag naar Zuid-Korea... om de slepende kwestie van de troostmeisjes definitief te regelen. In de Tweede Wereldoorlog werden Koreaanse meisjes en vrouwen gedwongen als seksslaaf te dienen voor Japanse militairen. Ter compensatie ging Japan in 1965 akkoord met een financiële regeling. In 1995 kwamen er officieel excuses. Maar de kwestie werd nooit echt opgelost. Gezegd wordt dat de VS druk heeft uitgeoefend op de twee landen... om de zaak van de troostmeisjes nu eindelijk te regelen. In Horst in Limburg heeft de politie bijna 100 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ook zijn er drugs en wapens gevonden, meldt 1 Limburg. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Eerder deze week werd in Horstal 200 kilo vuurwerk gevonden. En toen werden vier jongens opgepakt. De politie in Breda heeft nog eens 13 mensen gearresteerd voor de vechtpartij in de parkeergarage vanmorgen vroeg. Enkele tientallen mensen gingen elkaar te lijf en vijf mensen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar hoefden daar niet te blijven. Twee verdachten werden meteen al opgepakt. Alle arrestanten worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling. De politie van Breda denkt dat de vechtpartij een ruzie was in de uitgaanssfeer. Bijna een week na het scheepsongeluk bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 63 lichamen geborgen. 15 mensen worden nog vermist. Hun schip verging zaterdag bij stormachtig weer in de golf van Boni. Het had 118 mensen aan boord. 40 mensen hebben de ramp overleefd, onder wie de kapitein. De luchthaven van Peking heeft in verband met het dichte smok 227 vluchten geschrapt. Dat is zo'n 12% van het totaal aantal geplande vluchten. Verder hebben kinderen en ouderen advies gekregen om binnen te blijven. Al eerder deze maand had Peking ernstig te lijden van zware smok. Twee keer deze maand kondigden de autoriteiten in China de hoogste alarmfase af voor de grote hoeveelheid smog in Peking. En dan het weer is nog zonnig, later vanuit het zuiden geleidelijk regen in het noorden blijft het tot de avond droog. Het wordt 9 tot 12 graden en morgen op tweede kerstdag uitzonderlijk zacht, soms wat zon. Dit was het NOS.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 Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y feliz. je de warmte bij elkaar. ZFM. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. ZFM Zandvoort. This straat. die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens Vader komt toch gauw iets uit. Ik kreeg welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat 20.